Dus we kunnen stellen dat die zeer zwaar gewond zijn. Vier andere mensen hebben zware verwondingen opgelopen, maar zijn niet in levensgevaar. En één iemand heeft eh, lichte verwondingen opgelopen en wordt ter plaatse verzorgd. Er worden nog zeker zes mensen vermist. Vanavond weer een goed nieuwspersco van demissionair premier Rutte en minister De Jonge. Er gaan heel wat regels vanaf. Vanaf volgende week zaterdag alleen nog in het OV en op vliegvelden een mondkapje op. De thuiswerkplicht vervalt als je afstand kunt houden. En de horeca mag weer open. De anderhalve meter blijft nog wel even. Vakbond FNV organiseert volgende maand meerdere stakingen in de kinderopvang. Hoeveel mensen meedoen en wat ouders en kinderen ervan gaan merken is nog niet duidelijk. Eerdere CAO-onderhandelingen zijn mislukt. Bedrijven en de vakbond werden het niet eens over de werkdruk. Nu we zeker weten dat Oranje als groepswinnaar de achtste finale zien gaat... is het F5 voor fans die bij de wedstrijd willen zijn in Boedapest in Hongarije. Er zijn 5000 kaarten, maar een deel is al weg, zegt de KNVB. Alle oranje clubkaarthouders, dus degenen die dat al gedaan hebben, die krijgen bericht via ons. Dat zijn er grofweg 1300. En alle overige kaarten die worden beschikbaar gesteld via euro2020.com. Wil je erbij zijn, moet je wel aan strenge voorwaarden voldoen. De allerbelangrijkste voorwaarde hadden we geconstateerd is dat je hard kan juichen en dat je Oranje goed aan kan moedigen. Eh, je moet een ticket hebben om Hongarije in te komen. En je moet een test hebben, een eh, coronatest hebben, niet ouder dan 72 uur, een PCR-test. Ook is het goed als je volledig gevaccineerd bent of in de afgelopen drie maanden corona hebt gehad. De achtste finale met Oranje is op 7 27 juni. En dan nog het weer. Code oranje geldt in midden en het noorden van het land vanwege zware onweersbuien. Lokaal kan het flink gaan plensen, hagelen, onweren en er is kans op forse windstoten. Vanavond trekken de meeste buien weg. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland moet het verkeer de komende uren nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Qua verkeer gaat het snel de goede kant op. Het is nog langzaam rijden op de A9 Amstelveen Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En dik een kwartier extra voor de A9 ook maar Diemen.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 Cause broken dreams won't pay your feels at all. I heard it was the one things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. stories from outside these prison walls Cause even if we're hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a hurt.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 Maar Rutte roept ook op om het incident niet te zwaar te maken, want het was niet zo bedoeld, zegt hij. Vanwege zware onweersbuien heeft het KNMI voor het zuiden en noorden code oranje afgegeven. Er trekken vanuit het zuiden enkele onweersbuien over het land...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 Oh yeah, oh yeah. A place I never thought I'd find. Oh yeah, oh yeah. Believe me, I would never lie. I'm not giving you up. I won't give you up. getting higher and higher. The skies are falling. Desire, desire, the fire within.